Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De EU zet geen Nederlandse media meer op een lijst van netnieuwsbronnen. Dat zeggen medewerkers van die lijst tegen de NOS. Op de netnieuwswebsite van de EU stonden begin dit jaar nog vijf Nederlandse artikelen... maar die bleken helemaal geen nepnieuws te bevatten. EU-ambtenaren hebben in april aan minister Ollongren beloofd... dat ze zich voortaan vooral richten op nepnieuws uit Rusland en omliggende landen. Werknemers van de Koninklijke Marechaussee met de rang wachtmeester... krijgen een premie als ze langer in dienst blijven. Ze ontvangen 1250 euro per half jaar dat ze blijven. Er vertrekken zoveel wachtmeesters dat er problemen dreigen te ontstaan. Het staat in het online magazine van de Marechaussee. Binnenkort komen er meer maatregelen om marechaussees voor het korps te behouden. Zo komt er een ruimere onkostenvergoeding. Schaatsbond KNSB heeft in 1985 de diefstal van urinemonsters... van onder andere Yvonne van Gennep en Ria Visser stilgehouden. Het blijkt uit een reconstructie van het tv-programma Andere Tijden Sport en de Volkskrant. Van Gennep en Visser versloegen in 1985 de tot dan toe onverslaanbare Oost-Duitse schaatsters. De toenmalige bondsarts zei zes jaar geleden dat de schaatsters buiten het wedstrijdseizoen doping kregen. Het aantal kinderen in gezinnen die van de bijstand moeten leven is afgenomen. Voor het eerst sinds 2009. Vorig jaar waren er 228.000 kinderen in bijstandsgezinnen. Dat zijn er 3000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Bijna 60 van de bijstandsgezinnen zegt moeilijk te kunnen rondkomen. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn anderhalf miljoen kinderen afhankelijk van noodhulp. 300.000 meer dan twee jaar geleden. Dat staat in een rapport van UNICEF. De situatie in het land is enorm verslechterd door de burgeroorlog die in 2013 uitbrak. Het weer vanochtend vroeg droog bij een graad of 9. Geleidelijk overal af en toe zon. Later in het westen kans op een bui. Het wordt een graad of 11.